9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft vandaag zeven woningen, een pakhuis, een auto en een bestelbus doorzocht... naar aanleiding van zes arrestaties vanochtend. Bij de zoekingen is ruim 370 kilo vuurwerk gevonden. Verder ontdekten agenten diverse steekwapens, een kruisboog, duizenden euro's contant geld, drugs en een nepvuurwapen... vuurwapen. Een van de arrestanten wordt ervan verdacht dat hij begin deze maand zwaar vuurwerk naar een politiebus gooide. De anderen zouden vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. De Surinaamse president Desi Bouterse moet 22 januari voor de militaire rechtbank in Suriname verschijnen. Bouterse werd eind november bij Verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de decembermoorden uit 1982. Toen werden 15 tegenstanders van het regime gedood. Bouterse heeft verzet aangetekend tegen de uitspraak. Als hij 22 januari niet zelf naar de militaire rechtbank komt... vervalt dat verzet en blijft de straf staan. De Amerikaanse luchtaanvallen op milities in het grensgebied tussen Irak en Syrië afgelopen nacht... hebben tot grote verontwaardiging geleid bij landen in de regio en bij Rusland. De Russen noemen de aanval onacceptabel. Volgens de premier van Irak kunnen de bombardementen gevaarlijke gevolgen hebben. Bij de bombardementen vielen volgens Iraakse bronnen zeker 25 doden. Volgens de VS was het een vergeldingsactie voor een aanval vorige week... waarbij een Amerikaan om het leven kwam. Schaatsbond KNSB stuurt Kjeld Nuis naar de WK-afstanden in Salt Lake City. Nuis krijgt startbewijzen voor de 1000 en 1500 meter. Hij neemt de plek in van Daidai Tap en Koen Verwij. Zij werden afgelopen dagen derde op de NK-afstanden. Nuis kon afgelopen weekend niet meedoen aan het NK omdat hij ziek was...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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. The ocean breathes eternity just like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 Ja, kijk, soms, soms ga je met iemand zingen en dan klopt het gelijk. Dan hoef je niet te repeteren eigenlijk. Hè? Eh, dan kloppen die stemmen, die passen bij elkaar. En de, de muzikale smaak past, elkaar, past bij elkaar. En als je iets speelt wat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 het mee. Mis ik jou, mis ik jou het meest. Mis ik jou, oh, mis ik jou. Mis ik jou het meest. Mis ik jou, mis ik jou. Mis ik jou het allermeest.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 Sí.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 like everyone's wrong Your heart starts to wonder Where did everything go? Then moments you're paralyzed Realizing everything's wrong places we can go tonight. I miss you, I miss you, I see you on the hill by the seaside. say to myself, don't lose control along the way. Once you live, you learn to love yourself, cause it's all you have.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 with a belly dance queen from a Dutch magazine. From star to star in a virtual car with a belly dance queen dan komt dus nu inderdaad eh, het nummer wat hij eh, op zijn eigen EP eerder dit jaar heeft uh, af, uitgebracht. Dat is Rise and Fall, toch? Ja, dat klopt. helemaal goed. forget. Just wiped out by the brain, locked away from your head. to Venus. No need to go to Jupiter or Mars. I don't care, I don't feel it. Just float around the stars. 发。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 So the ship without a sail could sail to sea again. And the wind would surely sing with him. It seems that you have grown. i tired of the sea of old recurring themes. All the young birds flying in and flying out. the wheel.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 than you are in the past. Life is just wheel that keeps on turning until it finds.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 so clear and a meadow so lazy. The breath of a creek in a breeze where a god once strayed. The sip of a beer, time is here and gone away. You cry.